Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 6 op de 10 mensen in Nederland zijn bang voor oorlog. Er zit al een tijdje een stijging in. Vorig jaar lag het cijfer op 4 op de 10. Het jaar daarvoor was het nog lager. Deze mensen in Arnhem herkennen die angst voor oorlogsdreiging wel. Soms als, je, als ik wel wat zie, denk ik al oh, als het maar niet naar Nederland komt. Maar dan hoop ik wel dat het daarbij blijft. Ik denk er dan niet verder over na, bewust. <laughs> Maakt u zich zorgen over oorlog, dat dat misschien naar Nederland komt? Ja, denk het wel omdat eh, je ziet de hele wereld is eigenlijk leeft op gespannen voet met elkaar. Dus, eh. De meeste mensen noemen de oorlog in Oekraïne en het conflict in Gaza als belangrijkste oorzaak van hun angst. Het onderzoek wordt elk jaar gehouden door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een paar jaar geleden zagen de meeste mensen klimaatverandering als grootste bedreiging van onze vrijheid. In Duitsland is een medewerker van de rechtsradicale partij AFD opgepakt... op verdenking van spionage voor China. Correspondent Charlotte Waiers vertelde dat het gaat om een man die werkt... voor iemand die in het Europees parlement zit. Je kan je voorstellen dat hij in die positie als medewerker... Eh, voor een Europarlementariër ook toegang heeft tot mensen... en tot informatie die voor de Chinese staat interessant kunnen zijn. Hij zou bijvoorbeeld tegenstanders van de Chinese regering hebben bespioneerd. Hij zou ook gevoelige info over onderhandelingen... in het Europees parlement hebben doorgesluist naar China. En het komt steeds vaker voor. Zeehonden die verstrikt raken in visnetten en er niet meer uit kunnen komen. Als ze niet op tijd worden geholpen, dan gaan ze dood. En er komt daarom een speciaal team dat de dieren gaat bevrijden van de netten. Dat team trekt er een aantal keer per jaar op uit om de zeehonden op te sporen. En steeds meer mensen met overgewicht grijpen naar de afslankpillen en spuiten, schrijft, in de, schrijft de Telegraaf. Vooral het diabetesmedicijn Ozempic wordt steeds populairder, omdat het een snelle manier van afvallen is. Daar kan Kees over meepraten. Hij was lang veel te zwaar. Ik zocht naar een oplossing daarvoor. En ik ben al een keer aan het diëten geweest en dat hielp allemaal niet zo erg. Toen kwam ik achter dit product en heb ik eh, een kliniek gevonden met een huisarts die dat eh, op de juiste manier voorschrijft. En eigenlijk vanaf het eerste moment is dat erg goed gegaan. Gemiddeld ongeveer een kilo in de week. Het gebruik van afslankmedicatie is in vijf jaar tijd negen keer zoveel geworden. De organisaties die zich inzetten om overgewicht te verminderen... die maken zich zorgen. Het is niet helemaal bekend wat die middelen precies doen met je lichaam op de langere termijn. En het weer nog fris, maar wel zonnig. Later zijn er wat meer wolken en is er in het westen ook kans op een enkel buitje.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 The way they hit, I have to stop and stare. She's got me love stolen, and I swear she's bad and she knows knows? Uh. Those flashing lights seem to cause a tear. Cause a tear. The way they hit, I have to stop and Stop and stay, yeah.